Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie kan nu geen nieuwe kroongetuigen beveiligen. Dat zei een van de politiechefs op Radio 1. Zo'n getuige is ook verdacht of veroordeeld. En die loopt gevaar als hij gaat praten en moet dan ook beveiligd worden. Dat kunnen we op dit moment niet aan. Ja, wij begrijpen gewoon het belang ook van de kroongetuigen hier... voor het aanpakken van dat criminele samenwerkingsverband. Maar wij kunnen op dit moment de bewaking en de bescherming van de betrokken personen personen niet regelen of onvoldoende regelen. De beveiliging van bedreigde personen loopt de laatste jaren niet goed. Zo werden de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Dirk Wiersum vermoord. De conclusie van een onderzoek deze week is dat het hele systeem anders moet. Lid zijn van twee vakbonden. Twee keer gaan staken en dan ook twee keer stakingsgeld krijgen. Dat kan straks niet meer. Stakingsgeld is een soort mini-uitkering voor het feit dat je die dag niet werkt... en je baas je dan ook niet hoeft uit te betalen. Maar sommige mensen zijn lid van vakbond CNV en de FNV... en pakken daardoor ook twee keer stakingsgeld. De bonden zeggen dat je straks nog maar van eentje stakingsgeld kunt krijgen. Een emotioneel afscheid in Noord-Holland vandaag. 200 Oekraïense vluchtelingen die daar een jaar in een hotel woonden gaan verhuizen. En dat vindt de hoteleigenaar best moeilijk. Met heel veel heb ik echt een band. En omdat ik, ja, ik kreeg inzicht in hun levens dat je meestal niet hebt. Omdat als ze een probleem hadden kwamen ze naar mij toe. Dus was een heel vertrouwde positie. En eh, ja, gewoon de kinderen die rondrenden. En, eh, ja. De vluchtelingen worden nu opgevangen in Alkmaar. En in Duitsland gaan komkommers viral. Ja, echt. Op TikTok is het een ding geworden om op zoek te gaan naar de allerduurste komkommer... om aan te geven hoe duur de boodschappen zijn geworden. Hör jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr aan een Reifen geleckt, der 200 kilometer gebrand... Ja, video van een komkommer die bijna 3,30 euro kost... heeft bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen views. In Duitsland werden deze week de nieuwe inflatiecijfers bekend. Eten werd daar bijna 22% duurder. Bij ons in Nederland is het iets meer dan 15% vergeleken met vorig jaar. Krijg je nog het weer. Vanavond helder, vannacht wel wat meer bewolking. En dan gaat het alleen in Limburg een graadje vriezen. Morgen begint met motregen, smiddags wat meer bewolking. En dan wordt het ook wat vaker droog. En het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt bijna overal goed door in Noord-Holland. Alleen op de A27 Utrecht richting Almere. heb je 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Huizen. En de N9 Alkmaar den Helder tussen Sint Maartenzee en de Schagenbrug is de weg in beide richtingen dicht.